Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Arnhem is vannacht weer een auto in vlammen opgegaan. De zesde in ruim een week tijd. Dit keer was de brand bij een flat in de wijk Prezikhaaf in het oosten van de stad. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dit jaar waren in Arnhem al tientallen autobranden... in een aantal gevallen door brandstichting. Voor het eerst in maanden worden in de Australische stad Melbourne de coronamaatregelen versoepeld. Vrijdag was het 100 dagen geleden dat de stad in lockdown ging. Het aantal besmettingen is inmiddels flink gedaald. Gisteren meldde de deelstaat Victoria, waar Melbourne ligt, twee nieuwe gevallen. Vanaf morgen mogen mensen weer langer dan twee uur naar buiten voor onderwijs of recreatie. Meer mensen kunnen bij elkaar komen en de kappers gaan weer open. Duitsland meldt veel minder nieuwe coronabesmettingen dan gisteren. Het zijn er iets minder dan 5600. Gisteren werden ruim 7800 nieuwe gevallen gemeld. Ook vrijdag was er in Duitsland een flinke stijging. In Nieuw-Zeeland is voor het eerst in drie weken corona vastgesteld bij iemand die in het land zelf is besmet. Eerder waren ook mensen besmet, maar die waren in het buitenland geweest. Nieuw-Zeeland is niet bang voor verdere verspreiding, omdat de patiënt snel in quarantaine ging. Tientallen Britse brancheorganisaties roepen politici op om een brexit-deal te sluiten met de Europese Unie. De onderhandelingen over een handelsakkoord verlopen moeizaam. De bedrijven willen voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 1 januari zonder deal uit de EU stapt. Het gaat onder meer om vertegenwoordigers van de boeren, de retailsector en de auto-industrie. Ze zeggen dat duizenden banen verdwijnen als er geen akkoord komt. Premier Johnson zei vrijdag dat de Britten zich moeten voorbereiden op een no-deal brexit. Het weer nog in het midden en oosten, kans op dichte mist. Verder bewolkt, wat regen, ook wat zon en het wordt 12 of 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de N230 Maarse Utrecht bij Overvecht.